En dat eh, kwam ook nog eens van het album The Dude. Dat lijkt dan wel weer een eh, beetje op elkaar. Uit, ja, wat zal het zijn, begin jaren 80, 1981 om precies te zijn. 100 Race samen met James Ingram op vocalen stond er ook op. Maar ook Just Once en uh, stond allemaal op datzelfde album The Dude van Quincy Jones. Dit was toch wel de meest zomerse plaat die hij misschien ooit wel gemaakt heeft. Alhoewel, nou, Sol Nova komt uh, eh, dicht in de buurt, maar eh, in ieder geval uit de 80 dan. Het was uh, I No Corrida aan het begin van een nieuwe break. Oh, zo, nou. De week. Ja, hè. Aan het begin van deze nieuwe break de Week inderdaad. Van woensdag, ja, woensdagavond is het. Aan de goede kant van de week. Als je nog geen vakantie hebt in ieder geval. Komende vrijdag dan heeft heel Nederland vakantie. Het is 17 juni, of 17 juli, sorry. Ik zeg het verkeerd. 17 juli 2019 met de L. Het is uh, eh, 6 over 9 inmiddels en goedenavond, welkom. Dit is tot 11 uur vanavond, twee uur lang, een nieuwe break de Week. Een hele zomerse break de Week. Heel veel zomerse klanken, heel veel zomerse soul, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. Het is de zomereditie van break de Week, de zomereditie XXL. Veel zomerse liedjes. We gaan de zomer vieren, want ja, het het wordt lekkerder. Het wordt volgende week nog mooier weer. Dus dat is mooi. Dan eh, komen deze platen weer eh, tevoorschijn. Zoals bijvoorbeeld deze van Nice Device, Cool Corona.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 My only escape is to drink cool Corona. I get my satisfaction while drinking cool Corona. Corona, Corona, save me from Madonna. You my last hope, sweet cool Corona. Yeah, that's right, that's what I need right now. like Elvis you dance like Elvis?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 Nice Device. Dat is een, een echte opfrisser eh, inderdaad. Eh, nou, letterlijk en figuurlijk. Want ja, lang niet gehoord deze. Maar er zit ook twee keer Ice in de bandnaam. Hè? Ice, Nice, Deep Ice. Ja. En dan ook nog Cool in de titel. Cool Corona. Could You Be Like Elvis. Het was een uh, eh, we popgroep. Bestaande uit Carson Kruger, Hendrik Munch en Maya Albena. I can't take this anymore. En eh, ze scoorde één hit. Dat was met deze. Cool Corona, Could You Be Like Elvis. Cool Corona is een eh, Mexicaans biertje. Het was eh, de enige hit voor ze. Top 10 volgens mij hier in, hier in Nederland. Maar daarna nooit meer iets vernomen van dit, van dit drietal. Nice Device, Cool Corona. Daarvoor Quincy Jones en I No Corrida aan het begin van deze extra zomerse break de week. Laten we nu gaan naar Herbie Hancock. Hij leeft nog steeds. Amerikaanse mm, jazz pianist, componist. Heel goed op de toetsen. Speelt piano, keyboard, synthesizer. En ehm, een van de belangrijkste jazzmuzikanten van eh, de vorige eeuw. Waarom vertel ik zo? Begin jaren 80, toen kwam het uit. Net zoals die uh, eh, I Know Corrida werd het eh, geen hit hier in, eh, in Nederland, in de Nederlandse top 40. Herbie Hancock, hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke ja, jazzmuzikanten van de tweede helft van de 20e eeuw. Zijn status is een beetje ja, vergelijkbaar met die van Miles Davis, zijn mentor. En hij speelt eigenlijk van alles, funk, rock, blues, soul, gospel, klassiek zelfs. Daar is het zelfs begonnen, want hij leerde op 7-jarige leeftijd piano spelen. Op zijn eh, elfde speelde hij eh, de solo, het, eh, ja, het eerste deel van het pianoconcert van Mozart met de Chicago Symfonie. En ja, nadat hij dan gestudeerd had aan het Grinnell College, werd hij in 1961 uitgenodigd door Donald Byrd. En niet veel later kreeg hij een, eh, een contract bij Blue Note Records. En al snel bracht hij eh, zijn eerste soloalbum Taken Off uit. Harry Hancock en Mode Mouth. Leeft nog steeds, doet het ook nog steeds. Ehm, ik weet niet, maakt hij nog steeds platen? Ehm, zal ik, kan ik dat heel snel checken? Misschien dat er, ja, volgens mij... Eh, ja, hij maakt nog steeds platen volgens mij. Hij komt ook langs, hè. hij komt naar Nederland zelfs. hij staat maandag 4 november, doe nog even, maar dan staat hij in Tivoli, Vredenburg. Utrecht. En dan, nieuwe muziek. Dit is de nieuwe single van uh, de Brand New Heavies. Met uh, op vocale Nadie Davenport. En Mark Bronson die heeft ook nog met zijn vingertjes aangezeten. These Walls. Birthday I know In en deze zomerse klanken. Het is eh, de zomereditie, de extra grote zomereditie XXL van uh, Breek de Week. En de muziek is goed. Het is de nieuwe single van eh, de Brand New Heavies. Met gewoon als vanouds op, op vocalen Nadine Davenport en Mark Ronson. En diezelfde Mark Ronson die heeft ook weer een uh, nieuwe single. Dat zou ik volgend uur eens eh, draaien. Dit was eh, de nieuwe single, These Walls. Laatste album komt alweer, ja, wat zal het zijn? Pak een beetje vijf jaar oud. Maar ehm, er komt dus langzaamaan steeds meer nieuwe spul uit. Van de brand new heavy. Ze zijn nog steeds bij elkaar. had ook voor deze Britse jazz-funkgroep, uh, Shakatak. Werd een beetje ja, omschreven als supermarktmuziek. En die categorie werden ze een beetje gestopt. Maar ja, dan heb je het vooral over de hits natuurlijk, hè. Schijnt live echt een sensatie te zijn, eh, deze band. En bestaan eh, na bijna 40 jaar, Ze bestaan al sinds 1980 en nog steeds actief. Shagatak en Jonathan, Down on the Street. Easier Said than Done. Dark is the Night. Nightbirds. Kennen ze allemaal van, hè? Maar dit was toch wel ver eh, veruit de bekendste voor deze Britse groep. Shagadak, Shagadak alive. En Down on the Street. Het is eh, de zomereditie van deze Break the Week. De lekkerste zomerse soul, funk, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. En we gaan helemaal naar Kingston, naar Jamaica. Daar werd ehm, in 1952 Dan Penn geboren. Die naam die zegt je misschien niet zo heel veel. Die had eigenlijk eh, nou, toch wel een redelijke carrière in de eind jaren 60, 67, 69, daar tussenin. Maar eigenlijk hier in Nederland kennen we daar eigenlijk maar van één hit. En dat was mid, mid jaren 90 was ze daar in één keer. En dat was met dit ontzettend lekkere zonnige reggae liedje. You Don't Love Me, no, no, no, no. Ook een beetje dancehall-achtig zelfs, dit. Hoor nou, hoor nou. Lekker hoor. Terrasje erbij, drankje erbij. Ik voel hem. jaar dat zij overleeft. Gaan we uiteraard aandacht aan besteden. Dit was uh, Don Pan, Something Completely Different. You Don't Love Me. No, no, no. En eh, nieuwe muziek. Dit is eh, de nieuwe van Michael Kiwanuka. Vind ik eigenlijk iedere keer beter worden dat ik hem draai. Samen met Tom Misch. Het lijkt een ode aan Marvin Gaye, maar dat is het niet. Ze zingen gewoon over money en niet Marvin. dat ook wel eh, veel aan verdiend. Je weet het niet. Samen met eh, ja, DJ-producer Tom Mies, die is dan een beetje verantwoordelijk voor de productie. Zitten goed in eh, de Britse popmuziek het eerste half uur. Michael Kiwanuka, Tom Mies en Money. Ik ben dan zo'n beetje, een beetje iemand die nog, nog van die zomercd'tjes maakt. En ehm, ik laat dan eh, ook eh, hè, mijn, ouders en mijn zusjes, die laat ik dan eh, kiezen van wat moet er op de zomers dit jaar, wat moet er mee op vakantie, wat moet er gedraaid worden in de auto. Hè? Geef een paar suggesties door. En dan eh, zijn er soms eh, natuurlijk altijd van die liedjes en dit denk je, en nee, echt niet, echt niet. Deze, nee, dit kan ik echt niet twee weken aanhoren. En bij anderen denk je, ja, zo, hey, jij hebt goed smaak. Maar eh, dit is zelfs zo'n liedje waarvan ik denk, ja, die, die mag wel op. Michael Kiwanuka, lekker. Um, en afgelopen, was hij, ja, volgens mij was hij ook op Nooit. Jazz. Ja, dat is volgens mij waar, ja. Goed, back to the 80s, ja. Even, even wakker gedoet ervoor, toch? met Bianco. Wakker getoeterd worden met Bianco. ze nemen ze de telefoon ook op. Met Bianco. Hallo, met Bianco. Don't blame it on that girl. pretty face was that girl. Used it for every favorieten met Bianco. In deze zomerse editie van eh, Breek de Week met Bianco. In de jaren 80 was het echt nog een hele band, hè? Met eh, nu is alleen nog eh, de zanger Mark Riley die over is. Bracht uh, twee jaar terug, 2017, nog een, een, album uit. Ook gewoon onder dezelfde naam nog steeds, met Bianco. En zo nemen ze de telefoon ook op daar, hè? Hallo, met Bianco, zeg je dan. Don't blame it on that girl. Fijn. Deze man eh, die kennen we. Hij leeft al een aantal jaar niet meer. Overleed eh, in, het, in 2015 op 76-jarige leeftijd. Hij zat oorspronkelijk in de Drifters. Maar hij had ook een solo carrière. Heb ik hem eh, solo nog het meest van de grote hit Stand By Me. Stand By Me. Dit is een andere van hem. Supernatural Thing, Benny King. jaren solo bezig. Mid jaren 70, eh, toen kwam dit uit. Supernatural Thing. En die hoor je alleen hier, natuurlijk, op de lokale omroep Goorlen. Want we zou maar morgen iemand op het werk vragen, noem één plaat van Benny King. Hè? Die komt dan eh, bij de koffieautomaat, komt hij zo op je af. Noem één plaat van Benny King. En dan zeg je natuurlijk Stand Bami. maar noem dan maar eens een tweede. Hè? Vanaf morgen. Mocht het je overkomen, mocht het gebeuren, heel toevallig. Supernatural Thing. Onthouden. Bang King. Ik ga weer iets eh, nieuws voorschotelen, iets nieuws laten horen. Er is een eh, nieuw album van Jamie Cullum. Eh, hij heeft, hij heeft, niet zijn eigen Cullum, voor de duidelijkheid. Oh achtste eh, studioalbum eh, is inmiddels eh, een maandje uit. Anderhalve maand uit. Ehm, dat album heet Taller. Dat is zijn achtste album. En dat gaat een beetje ja, stil, stilletjes ons huisje voorbij. Want ehm, ja het, wordt niet, het is niet heel goed gepromoot of zo. Sowieso hebben we al jaren niet, niks meer eigenlijk van, van deze jazzmuzikant gehoord. Maar hij is, hij is toch terug. Je hoort er eigenlijk niet veel van, maar hij is toch werkelijk uh, weer terug. Jimmy Callum, de nieuwe single Drink. Truth isn't something I learned. I feel like it's something you earn. Restless and hungry for future stories of days where we all live our lives in the grace and the hymns of your heroes afraid. Don't lose your memories prematurely. If it's true what they say about love and affection, I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. Drink, drinking in all of the sun shine, reminding there's no time to wander around in the cold. Pain, pain is just part of your day. So suck it up, learn how to play. And down your first pint of the sunshine store. if it's all over now, baby blue? Did you listen when I told you to? Live out your life in a blaze of glory. If it's true what they say about learning to love her open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing Drink, drinking in all of the sun. the sun shine, reminding ourselves that there's no time to wander around in the cold, the cold. De in van Jamie Cullum. Drink, zo heet hij. Nieuwe album is dus ook uit. Dit is eh, het liedje wat het tot nu toe het eh, best doet. Heb je die maar even gehoord, hè? Het was eh, iets nieuws en je weet het, na iets nieuws krijg je altijd iets ouds. En we gaan even disco, hè? Ja. We gaan back to the 70s. Lanny hoor deze. Een echte dance classic is dit. Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where your music takes me. samen met eh, de Vagabonds. We staan al eh, sinds 1960, bestaan nog steeds hè, de Vagabonds. Ja. 1960 opgericht, We staan nog steeds. Mid jaren 70 toen uh, scoorde ze in Nederland deze hit I'll Go Where Your Music Takes Me. Jimmy James en de Vagabonds hebben gewoon nog het affiche gedeeld. Hè? Gewoon een affiche gedeeld, meerdere affiches gedeeld. Met de Jimi Hendrix Experience. Moet je, kan je nagaan. Hey, hey. Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where your music takes me. En zo is het. Het is Breek de Week, de zomerse editie. En we gaan nog zeker, uh, nou, dik een uur lekker frieken. Met nu Lime and Your Love. Misschien heb je het zinnetje nog wel. Misschien is het wel kapot. Gebroken. En dan kun je het altijd nog lijmen, Hè? Knipoog. Oh. Want het was eh, Lime and Your Love in eh, Amerika in eh, de Verenigde Staten in de Billboard Hot 100. Daar werd het zelfs nummer 1 in 1989. 1981. nummer 1 werd het daar in Amerika. Dus in Nederland nog redelijk bescheiden. Stond op, op dubbel 1. Nummer 11 hier in de Nederlandse 40. Lime and Your Love uit eh, Canada. Je hoort het ook eh, echt, echt, dus echt een synthpop band. Duidelijke eh, jaren 80, 80 synthesizers te horen. Het ehm, was eigenlijk een, een, duo uit Canada. Het dus bestond uit Dennis en Denise LePage. Hè, een, een koppel. En ehm, zij vormden de band. En op het podium ja, stonden steeds ja, Joy Doris en Chris Mars. En later zou Rob Hubert Chris Mars vervangen. dus dit, ja, dit werd in ieder geval een, een grote hit. Lime Your Love. Daarna ook nog wel wat kleine succesjes gehad. Maar nooit meer zo erg als, als deze. En Doris en Mars treden nog eh, steeds op. Anno 2019 eh, is dit inmiddels, hè? Ja. En eh, Dennis LePage, die is inmiddels transgender. Die maakt nu nog steeds songs onder de naam Nini Noblesse. Nou, oké. dus een nieuwe Chris Berry. I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. 29. Ja jongen, afronden. Anything you can do, I can do better. Anything you can do, I can do much better. I'm the toughest. Dit is de zomereditie van Break the Week. ja, daar hoort deze dan ook bij, hè. Jacques en Pliers. Hmm. Tease me. Just floating like a butterfly, so charming.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 En nog wat hitjes, maar dit was toch wel uit, weer uit de beste en ook de succesvolste. Shaggy en Pliers en Tease Me. En dan heb ik er nog eentje voor je. Tenminste, dit uur dan. Hè? Want we gaan nog gewoon een uurtje door, Afrika. Tot 11 uur vanavond. Breek de week op de lokale omroep Het is de zomereditie. Summer Edition XXL. Wil je toevallig nog iets horen? Vraag eh, je favoriete plaat aan 013 534 1344. Of eh, via de Facebook. Dat is facebook.com slash Voor al je soul- en funk eh, verzoekjes. Hot chocolate nu. Nou, dat drink je niet hoor met het weer. So you win again. Dit is het regionieuws. Het was in Tilburg vandaag erg druk met kijkers. Men keek namelijk hoe de kermisattracties werden opgebouwd. Groepen mensen stonden aan de zijkant zich echt helemaal te vermaken. Zoals de grote attracties op de plek terechtkwamen. Veel vrachtauto's en veel kermisexploitanten hebben het namelijk erg druk, want vrijdag dan gaat de kermis los. Er zijn in Tilburg ongeveer 60 opbouwkijkers actief, die van ochtends vroeg tot diep in de nacht het werk gadeslaan.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 Nassau's gone funky. Nassau's gone so We've got a dug on beat now. We're gonna call our very own. soul. Uh, feel alright. bassist. The Beginning of the End. Funkgroepen uit eh, de Bahamas destijds. 50 jaar eh, geleden werden ze opgericht. Dat was in 1969. Eh, en ja, ze hebben een jaartje of 6, 7 hebben ze bestaan. En in die tijd brachten ze slechts twee albums uit. Waarvan ehm, ja, dit op het eerste album stamt. Funky Nassau heette dat. En dit was eh, de titeltrack daarvan. Eh, in Amerika was het dan nog een redelijke hit. Nummer 15 behalen eh, het daar. In Nederland deed het overigens helemaal niks dit. The beginning of the end van Funky Nassau aan het begin van dit tweede uurtje. Blik de week. Ja, tweede uurtje van deze hele zomerse Breek de Week, eh, kan ik wel zeggen. Veel eh, extra zomerse klanken in eh, deze editie van Breek de Week. Het is woensdagavond, aan de goede kant van de week als je nog geen vakantie hebt. Anders, ja, misschien komende vrijdag, dan heeft in ieder geval het grootste deel van Nederland vakantie. Deze 17, 17 juli 2019. Het is 5 over 10 en tot 11 uur, nog een klein uurtje, gaan we frieken op de lokale omroep horen. Met heel veel soul, funk, disco en af en toe een, een mespuntje jazz. En kan iemand deze man wat bas geven? dat bedoel ik. Dus Alexandro O'Neill. Deze man. Hij maakte een paar ontzettende lekkere liedjes eind jaren 80, begin jaren 90. Criticize, Never Knew Love Like This Before, All Through Man, maar ook deze. Fake. Alexander O'Neill. Ja, en eh, dan is het natuurlijk een kleine stap naar de volgende plaat. Van Fake kunnen we gewoon heel makkelijk eh, naar Fake van uh, Simply Red. Het kwam van het laatste succesvolle album van uh, Simply Red, Home uit 2003. Sunrise stond daar ook op, Home zelf, de titeltrack natuurlijk. You Make Me Feel Brand New, Home Loan Blues. Nou, heel de mikmak. En deze dus. Alleen die hoor je niet meer zo vaak. En het werd toch wel een redelijk hitje hier, eh, ook in Nederland. Simply Red en Fake. Watching fake van eh, Alexander Neil. Zo, nou wat toetig. Volgend jaar uh, doen we gewoon nog een keertje. Simply Red en eh, Fake. Er is een nieuwe muziek van Mark Ronson. Vorige maand toen bracht hij zijn nieuwe album uit. Late Night Feelings. Nou, van Breaks Like a Heart. Die heb ik laten horen. De titeltrack zelf. En eh, nou is er weer een nieuwe single. En ja, die is ook goed. Samen met eh, King Princess. Dat is een eh, nieuw talent. Voor mij komt ze uit Brittannië, als ik het goed zeg. Dit is een nieuwe single van die twee. Pieces of Us, je mag zelf kiezen. Eh, King Princess, Pieces of Us. En check dat album ook, want Mark Ronson ja, is eigenlijk altijd fijn. Beetje te slow to disco, hè? Dit eh, Crying at the Discotheek. Eh, zo, dat soort muziek maakt hij nu. De nieuwe single van deze twee, Mark Ronson en ehm, King Princess dus op de verhalen Pieces of Us. Nou, even nog kijken hoe leuk Prince vond op de schaal van 1 tot 5. En dan 2, 2, 3, 4. Ah, kijk. 4 uit 5. 4 uit 5 sterren voor eh, deze nieuwe single van Mark Wanson eh, en Kim Princess. Pieces of Us, namens Prince uh, dan hè. Ja, precies. Raspberry Beret uit 1985 werd niet een hele grote hit, kwam tot nummer 19, maar werd wel echt een van de klassiekers. something kwam van zijn zevende album. Around the World in, eh, in eh, a Day. Ik wil zeggen One Day, maar het is in A Day. Prince uit 1985. Datzelfde album stond ook Paisley Park en Pop Life. Dit was Raspberry Bray van uh, Prince. Hè. Na King Princess dan de Prince zelf. Raspberry Bray eh, in deze zomerse editie van eh, Break the Week. De Summer Edition XXL. En zeg eens oe, a... Come on and shine, shine like a star. Shining so bright. it is there if you seek it. Aswat en eh, Shine. Aswat, ga jij met carnaval? Dat is een standaard grapje, hè? Aswat, Aswat, ga jij met carnaval? Want zo heette deze groep. Aswat scoorde drie hits. Eh, Shine, dat was de laatste. Daarvoor ook nog eh, Next to You en Don't Turn Around. En alle drie hoor je ze ook nog wel eens af en toe een keertje voorbij komen. En die Don't Turn Around is trouwens ook nog later een hit geweest door Ace of Base. Maar Neil, dat is van Tina Turner. Ja, dat is het bekantje van ehm, van eh, Typical Mail. Maar dan zijn we echt aan het neuro. Dit was eh, Shine van Aswat. Ehm, afgelopen weekend was North Jazz. Ja, eh, fantastische editie. Ik was er zelf niet bij. Maar ehm, van wat ik heb gehoord op de radio en gezien op tv zag er allemaal goed uit. Janelle Monáe stond daar. Lauren Hill. Chance the Rapper, ehm, Anita Baker, Gladys Knight stond er, Chic stond er, Michael Kiwanuka, Joe Jackson, uh, Boom. ja, heb ik al gezegd, hè. Ehm, nou, eh, echt heel de mikmak zo'n beetje. Die, die stond er gewoon. Wat je wilde zien, dat, dat stond er gewoon. Fantastisch eh, festival. Ik moet er nog steeds een keertje naartoe. Want eh, ieder jaar weer een fantastische line-up. En dit ehm, ja, was misschien wel ehm, de act met de, meest beste recensie. En dan heb ik het over Young Silver Fox. Dan stonden ze gewoon weer hoor. Later dit jaar komt er volgens mij een, eh, een derde album. En dit voorproefje, dat draai ik al een aantal weken. En dat ga ik nou gewoon weer draaien. Om nog een beetje na te genieten. Dit was eh, Younger Silverfox Private Paradise. Of die hoor je nu. Django Silverfox. Een van de betere optredens eh, van Orchid Jazz. De nieuwste single, Private Paradise. Daryl Hall en eh, John Ho stonden er trouwens ook. Eh, zijn helden van deze gasten, Young Silverfox. Die stonden er ook. Vorige week nog hierna Private Eyes gedraaid. Mooie brug natuurlijk, maar die waren toch wat eh, minder goed, eh, had ik eh, begrepen. Daryl Hall en John Oates. Vooral die Daryl Hall, die had namelijk ruzie met de geluidsman. Dus die zat steeds met, met zijn monitor te klooien. Van harder, harder, en dan weer zachter, zachter. Dus hij had steeds om de steeds heel, heel de tijd moeite met het geluid. En dan niet ja, zeg maar om de vijf minuten, maar echt om de 30 seconden. Mag het weer iets harder? Ik, ik hoor het niet. Hè. Oude mannen worden al een beetje doof. Hè. Daryl Hall en John Oates. Ook nog Daryl Hall, een van zijn brilglazen, die, die was gesprongen. Er <laughs> zijn ook nog foto's van, zo geinig. Um, dit was uh, eh, Younger Silverfox en eh, Private Paradise. Ja, dit is fijn. Deze dame lijkt, een beetje op uh, Grace Jones, alhoewel. Maar net welke foto's je gaat vergelijken. Maar ook... Ehm, uh, nou, maar donkere vrouw, ja, mag je niet meer zeggen, hè? ik dat nou het beste verwoorden? In ieder geval ook een uh, kort pittig kapsel eh, deze dame. En ze scoorde twee eh, kleine hitjes waarvan dit er één was. En af en toe dan hoor je hem wel eens 12 hier. of bijvoorbeeld hier in Break the week. Lonnie Gordon, Gonna Catch You. via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal waar ze vandaan kwamen. Of komen, hè. Ze staan nog steeds. Chicago natuurlijk, hè. Vooral eh, populair in Amerika en Japan, maar hier ook wel. Ja, wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. En ook eh, flink wat albums uitgebracht. En het grappige was, de, de, de, titel van het album had bijna altijd Ehm, gewoon de bandnaam en dan daarachter zeg maar ehm, in, in Romeinse cijfers hoeveelste album het was van eh, Chicago. Dus ja, het was redelijk lastig. Kan ik me voorstellen als je dan iets moet eh, zoeken. Dit was een van de allereerste hits eh, hier in Nederland. 25 of 64 van Chicago. Daarvoor Lonnie Gordon en Gonna Catch You Baby. Breek de week, de zomerse editie van deze woensdag. Deze woensdag 17 juli 2019. En het wordt volgende week nog veel lekkerder weer. Dus ja, we draaien liedjes met zomerse klanken, maar ook gewoon af en toe uh, wat nieuw spul. Dus een nieuwe channel van Black Pumas, die is heel kleurrijk. Hij heet Colors. I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. shaded by the trees, by a Daar komen ze vandaan. Dit duo, zoals eh, Black Pumas. Fijn, nieuw is dit. De nieuwe zin van Black Puma's, die heet eh, Colors. En na nieuwe krijg je altijd een oude. In dit geval eh, komt hij uit 1974, exact 45 jaar oud. Eh, het is van de Bobby Blue, of van Bobby Blue Bland. Was grappig als het, als het band was geweest. Hè? Blue Band, hè? je weet wel, het botermerk. Nee, maar het is uh, Bobby Blue Bland. Eh, dus ik las het de eerste keer ook verkeerd. Ik dacht, oh, het is een hele band. Maar nee, het is dus één persoon. Bobby Blue Bland. Blue is dan eh, zijn bijnaam. En in 1974 toen, was hij al een aantal jaren bezig hoor. Maar toen bracht hij een album uit. Dreamer heet dat. En dit staat daar onder andere op. Een van zijn meest succesvolle liedjes. In Nederland helemaal niks gedaan. Ain't No Love in the Heart of the City. ain't no so strong. So Fine. Dit is waar. Bobby Blue Bland. Vooral thuis eigenlijk in, eh, in de blues toen. Zo'n zachte stem en dan af en toe zo'n lekker gekrijs, jank. Dit was uh, mid jaren 70, 1974 om precies zijn van het album Dreamer, Ain't No Love in the Heart of the City. Er zit ook nog een ander heel goed nummer op. Ehm, misschien nog wel beter. Ehm, juist omdat je die eh, nog helemaal niet hoort. Je hoort nooit iets van hem. Maar eh, dit was dan nog het hitje, weet je wel. Ehm, maar er zit nog een heel goed nummer op, naar mijn mening. Dat is I Wouldn't Treat a Dog The Way You Treated Me. Ach, dat vind ik ook zo'n geweldig nummer. Ik zou dat, eh, als, ik, als ik het onthoud, dan zou ik hem na de vakantie eens een, keertje draaien. Dus de zomerse editie van Breek de Week. Nog een klein kwartiertje. Even frieken. Oh, er zijn ook wat eh, verzoekjes eh, binnengekomen. Ik zal kijken of ik er zo meteen nog eentje kan draaien. En anders dan eh, schuif ik ze door naar volgende week.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 Ride, I'm in the zone. One of a kind when it's time to do mine. Camcorder in the whole shit. Press She was raised out in Brooklyn. Uitgebracht op het eh, op Def Jam Records op dat label en eh, de ja de dame die je hoort, dat is LeSean. Ja, als die in eh, als die begint te hijgen, nou dan gebeurt er wat hoor. LL Cool J, Doing It. En ehm, de producer, Rest Ringo Smith en uh, eh, LL Cool J. Zij hebben ooit zelfs ook bevestigd dat eh, de instrumentale versie... dat die eh, ja, eigenlijk origineel bestemd was voor de Notorious B.I.G. Dat het eigenlijk ja, een liedje en single zou worden op zijn album Live After Death. Maar ah, iets anders is dat, gaan. wat een geheim allemaal. LL Cool J en Doing It. Ja, dus er bestaat zelfs een, eh, staat zelfs bij eh, op de Wikipedia-pagina van dit liedje Dirty Rap, weet je wel. Dus er is gewoon een hele Wikipedia-pagina besteed aan deze Dirty Rap. Ook wel porno-rap genoemd, of porn-rap, of sex rap of eh, booty-rap, of pornocore. Nou, nou hou op, nou hou op. Nieuwe muziek is er van deze maand dit kruisgeluid. Jarenlang James Brown en eh, geïmiteerd, later ook zelf nog platen gemaakt op latere leeftijd. Hij is inmiddels eh, twee jaar dood. Dit is Charles Bradley, postuum, Lucifer. when your heart was crying, but my heart was crying too. How much can a man go through in this old world? Hold me, baby. about you the other day when your heart was crying. You thought I didn't care, but my heart was crying too. Oh God, we need you like we never need you before. When I look into your eyes and saw the great what you had to do. Nieuwe single van Charles Bradley is al een tijdje uit. Ik wist niet eens dat er een nieuwe was. En eh, nou, op een gegeven moment hoor je zo'n ding en dan denk je, oh ja, fraai, ga ik zo draaien. Het was eh, Charles Bradley en Lucifer. Deze deze zomerseditie van uh, eh, de Week. En dit was een grote hit zeg in 1976. Bereikte de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En ook eh, nog een grote hit geweest in eh, Italië, Spanje, Frankrijk. Daar deed het liedje ook eh, allemaal erg goed. En in de Verenigde Staten, daar haalde, het zelfs de nummer 1 positie. Tenminste, ja, wel weer in de, de disco-lijst van de Billboard Hot 100. Ik heb het over Jess Green. En Nice and Slow. Jess Green uit Jamaica. En maakte voornamelijk eh, reggae en eh, disco. Nou, dit was voornamelijk het laatste. Nummer 1 eh, werd het in 1976. Jess Green. En Nice and Slow. De Pointer Sisters, dus, daar sluiten we mee af. Ja, die hadden veel, veel goede, leuke liedjes uh, ook. Hè. Dus ja, je kan ze allemaal wel opnoemen. Hè. Yes We Can Can, Fire, Happiness. automatic, Jump For My Love. I'm so excited. Ja, en deze. Een eh, minder grote hit. Uit 1981. Toch nog een redelijke, redelijk hitje, nummer 15. Slow Hands. Dat ook de bijna van eh, Eric Clapton, hè?